Clemens Peters met het NOS Journaal. Het staalbedrijf Tata Steel is opgeschrikt door een reeks ferme uitspraken van leden van een deelondernemingsraad in een appgroep, meldt het Noord-Hollands Dagblad, dat over screenshots van de appjes beschikt. De actiegroep Kappen met Kolen wil maandag bij Tata voor de ingang gaan liggen. in de appgroep zegt iemand daarover, gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken. Een ander lid van de ondernemingsraad typt daarop arbeid macht vrij. En dat is een verwijzing naar de nazi-concentratiekampen. En ook op Facebook gaan werknemers van Tata Steel los op de actievoerders. De top van Tata Steel keurt de gang van zaken af en stelt een onderzoek in. Bestuurders in de provincies zeggen tegen Nieuwsuur dat ze niet de instrumenten hebben om per direct aan de slag te gaan met de stikstofproblematiek. Premier Rutte zei vrijdag dat de provincies nu aan zet zijn. Maar volgens gedeputeerden ontbreekt het hen aan richtlijnen die politiek Den Haag zou moeten leveren. Zo zijn er nog geen regelingen om boerderijen op kwetsbare plekken te verplaatsen. En is ook onduidelijk wie in welke provincie de zogeheten piekbelasters zijn. Volgens Rutte wordt het stikstofbeleid nu versneld. Maar de provincies zeggen dat dat niet klopt. De tornado's die afgelopen nacht over het middenwesten en zuiden van de VS raasden... hebben aan zeker 21 mensen het leven gekost. Daarmee is het dodental inmiddels flink opgelopen. In onder meer Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois, Mississippi en Tennessee... zijn dodelijke slachtoffers gemeld. In totaal waren er 50 tornado's in Amerika. Het is niet meer toegestaan om zelfstandig in het Nepalese Himalaya-gebied rond te trekken. Vanaf nu moet er altijd een lokale gids mee. Elk jaar komen er grote aantallen mensen wandelen in de Himalaya. En volgens de autoriteiten raken er ook ieder jaar 40 tot 50 wandelaars in het gebied vermist. Het is vaak moeilijk om hen te redden. Wandelroutes zijn moeilijk bereikbaar en communicatiemogelijkheden ontbreken. Het weer. Vannacht bijna overal droog, behalve in Limburg. De temperatuur daalt in het noorden tot het vriespunt. Op andere plekken is het 2 tot 5 graden. Morgenochtend trekken de buien weg, ook uit Limburg. En dan wordt het zonnig en droog bij 10 graden.